9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen zijn invallen gedaan en mensen opgepakt... in verband met de aanslag vorig jaar op het gebouw van de Telegraaf. In juni reed een auto het pand in Amsterdam binnen... brak toen brand uit en de voorpui werd verwoest. Volgens de Telegraaf houden politie en justitie er rekening mee... dat de gezochte crimineel Ridouan T. achter de aanslag zit. Hij zou onder meer betrokken zijn bij drie moorden. Door een grote storing bij uitgeverij De Persgroep... vallen veel kranten vanochtend later of helemaal niet op de mat. De uitgever van het AD, Trouw en de Volkskrant... kampte vannacht urenlang met een storing in de drukkerij in Amsterdam. Vanwege die storing trad na middernacht het noodscenario in werking. Dat betekent dat de kranten bij de andere persgroep drukkerijen... in Best en in Den Haag moesten worden gedrukt. Volgens een woordvoerder zijn alle kranten die gedrukt moesten worden... inmiddels van de persen gerold. De Britse regering wil dat techbedrijven zoals Facebook en Twitter beboet kunnen worden... als ze er niet in slagen op tijd gewelddadige berichten van hun site te halen. Het gaat daarbij onder meer om propaganda voor terrorisme, kindermisbruik, wraakporno, intimidatie en nepnieuws. In een voorstel dat in handen is van Britse media... zegt de regering te kijken naar de mogelijkheid om boetes op te leggen... websites te blokkeren of bestuursleden aan te pakken. Ook wil Groot-Brittannië dat er een toezichthouder komt... om te zorgen dat techbedrijven de nieuwe regels naleven. Bij het presidentieel paleis in Khartoum hebben duizenden betogers de nacht doorgebracht om het vertrek van president Bashir te eisen. Volgens ooggetuigen heeft de Soedanese politie vanochtend traangas ingezet tegen de menigte. Het lukte alleen niet om de demonstranten uiteen te drijven... omdat militairen de politie tegenhielden. Het hele weekend waren er grote protesten in Soedan. Bashir is al 30 jaar aan de macht en regeert met harde hand.